het NMS De Amerikaanse ambassade in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië... is aangevallen door drones, meldt het Saoedische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie brak er daardoor een kleine brand uit... en is er ook wat schade ontstaan aan het gebouw. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De Saoediërs zeggen niet waar de drones vandaan kwamen... maar volgens nieuwszender CNN kwamen ze vermoedelijk uit Iran. De ambassade heeft kort na de aanval Amerikanen in Saoedi-Arabië opgeroepen om binnen te blijven. Nederlandse jongeren van 12 tot en met 16 jaar drinken gemiddeld 9,5 glas suikerhoudende frisdrank per week. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit. De helft van de tieners drinkt zelfs ruim 16 glazen per week, waarmee ze zo'n 90 suikerklontjes binnenkrijgen. onderzoekers noemen dat zorgelijk, omdat zo'n hoeveelheid suiker schadelijk is voor de gezondheid. Bijna twee derde van de Nederlanders is tevreden over het gemeentebestuur. Blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 64 van de ondervraagden geeft een 6 of hoger. Daarmee krijgt het gemeentebestuur twee keer zo vaak een voldoende als de landelijke politiek. Daarover is slechts 34 tevreden. Mensen zijn positiever over de mate waarin de gemeente weet wat er leeft... de belangen goed afweegt en lokale problemen oplost. Aan het onderzoek deden meer dan 3500 mensen mee. In Lunteren is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Alle ongeveer 34.000 kippen zijn afgemaakt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In het gebied zitten een kleine 200 pluimveebedrijven. Het weer. Het wordt vandaag opnieuw flink zonnig.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 Veel tieners drinken ongezond veel suikerhoudende frisdranken, stellen onderzoekers uit Amsterdam. De helft van de kinderen tussen de 12 en 17 drinkt ruim 16 glazen per week, wat neerkomt op zo'n 90 suikerklontjes. Zo'n hoeveelheid suiker is slecht voor de gezondheid. De Amerikaanse ambassade in Riyadh is aangevallen door drones, meldt het Saoedische ministerie van Defensie. Volgens de Saoediërs brak er daardoor een kleine brand uit en is er ook wat schade ontstaan aan het gebouw. Het weer opnieuw flink zonnig.